Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het plan voor de superprovincie is van tafel. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken na afloop van de ministerraad. Er is te weinig draagvlak voor het plan om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen. Gisteren bleek dat de oppositiefracties D66 en GroenLinks het plan voor de megaprovincie niet willen steunen. Daardoor zou het niet door de Senaat komen waar het kabinet afhankelijk is van de oppositie. Het plan voor een superprovincie was afgesproken in het regeerakkoord. In de Brabantse gemeente Heusden zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen geen stemmen geronseld, blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie. Burgemeester Hamming van Heusden deed in maart aangifte nadat hij signalen had gekregen dat een aantal mensen volmachten ronselden. De politie heeft verschillende getuigen gehoord, maar de meeste mensen hadden hun informatie van horen zeggen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er ook daadwerkelijk op grote schaal stemmen zijn geronseld. Minister Schippers voelt niets voor een commissie die onderzoekt wat een extra levensjaar van een kankerpatiënt mag kosten. Gisteren pleit de KWF kankerbestrijding daarvoor. De organisatie wil daardoor willekeur bij het toekennen van medicijnen voorkomen. Schippers vindt het goed dat de oncologen en KWF kankerbestrijding dilemma's over dure kankermedicijnen aankaarten. Volgens Schippers zal ze nooit zeggen dat op basis van alleen de kosten iets niet moet worden vergoed. Burgemeesters hebben het ministerie van Justitie informatie gegeven over 70 kinderen die volgens hen onder het kinderpardon moeten vallen. Burgemeesters konden tot vandaag gegevens aandragen. Volgens de afspraken in de coalitie kunnen bepaalde asielkinderen een vergunning krijgen als ze onafgebroken onder toezicht van het Rijk hebben gestaan.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 De A15 Rotterdam-Gorkum is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkum. Er staat nu 10 kilometer file bij Gorkum. Vanuit Gorkum naar Rotterdam ook file. Bij Hardingsveld, Giesendam 6 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum een kapotte vrachtwagen.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 De lijst bestaande deze week uit 15 eh, stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. De 5 platen die deze week dan niet gehaald hebben, dat zijn er trouwens 4 zie ik. Calvin Harris, Alesso, Under Control, A Great Big World en Christina Aguilera, Say Something... JCG en Thunder en ook Gavin Graham Make a Move hebben deze week niet gehaald. Een goede week was het voor Kisha en Hideaway. In één keer 14 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger. De snelste daler, dat is eh, Pitbull. Met Timber zakt hij er namelijk uh, eh, 18 naar beneden. Langs genoteerde, dat zijn er twee voor deze week. Pitbull met Kesha en Timber. Dus de snelste daler, maar ook één van de langsgenoteerden En Traffy McCoy, Jason Mraz, Rough Water is die andere. 13 weken lang staan die alweer in de lijst van Europa. De eerste binnenkomen vinden we straks op nummertje 38. Onderaan de lijst Seth en Halle Williams, Stay the Night. 10 weken lang in de lijst van 34 eh, zakkend naar nummer 40.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 But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well, I can one up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, it's reassuring that you hold it right. Don't be offended. I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. Ayo, never let go of me. never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, baby. Hold tight. receive it. If it washes up at your feet, then open it and read it to whom it may concern. Insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got, to will never get it. I'll be the Leo DiCaprio to your Kate Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. let go, never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, mom, hold tight times when like you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. In 13 dertiende week zakken ze 6 plaatsen naar beneden. 33 vorige week, deze week 39. Ondertussen wel weer 13 weken genoteerd. Traffy McCoy, Jason Mraz en Rough Water. Voor de eerste binnenkomen gaan we een plekje hoger naar 38. die band die we vinden op 38 die bestaat uit eh, Cameron Edwards en Joey Lancy. Ze leerden elkaar kennen op de Universiteit van Leeds. En eh, sinds 2006 werkt de duo samen. En eh, binnen twee jaar beginnen ze hun eigen platenlabel Live Recording. En voor DJ Fresh maakten ze ook samen met Coco de eerste single Lassitude... waarmee ze een bescheiden notering in de Britse hitlijst weten te scoren. Eind vorig jaar, eind 2013, verschijnt dan hun eerste eigen single, Root Boy... Daarmee komen ze op plek 56 in de Billboard Hot 100. De opvolger daarvan dat is Nobody To Love. En die komt op 19 april 2014 van niets binnen op nummer 1 in de Britse hitlijsten. En die plaats zien we nu ook terug in de lijst van Europa. Op nummer 38, Sigma en Nobody To Love. in staat. Dat is deze dus van Pitbull en eh, Kesha, Timber. Daar hebben we het dan natuurlijk over. En kijken wij even in de lijst, vinden wij eh, nummertje 36. Nico en Vince, beide afkomstig uit Oslo. dagelijks leven gaan ze door het leven als eh, Nico Cereba en Vincent Derij. En in 2010 noemden ze zich van Envy. Verschillende festivals waren ze toen te zien en een jaartje later kwam de eerste single One Song. In Noorwegen niet verder dan plekje 19, maar de buurlanden Zweden en Denemarken vonden het nummer beter. Daar kwam die op nummer 2. En de heren noemen zich daar dan, eh, daarna dus Vince en Nico. Nico en Vince. Am I Wrong is de eerste track eh, die het duo maakt. Vergezeld van een opvallende videoclip dat eigenlijk meer gewoon een eh, kleine film is. Kregen we snel miljoenen hits op YouTube. De single staat in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Duitsland ondertussen al in de top 3. En het tweetal dat wordt op het Euro Sonic Festival onderscheiden met de European Brother Breaking Award. En ja, dan kan het niet anders.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 William eh, Greenwich die is afkomstig uit Frankrijk... en produceerde in 2011 het album van Lady Gaga Born This Way. En ook voor de opvolger Art Pop produceerde DJ Snake onder meer de track Applaus... en Do What You Want, de plaats aan met R. Kelly. Eind 2013 verschijnt Turn Down For What nadat het al te zien was in een commercial... En in januari van 2014 is het nummer de hoogste nieuwe in de Billboard Hot 100. in de maanden daarna klimt de track alleen maar verder omhoog, waarop ook eh, Lil Jon Thor is. En uiteindelijk komen ze terecht in de top 10. En dan is het ook tijd om de rest van de wereld te gaan veroveren en daarmee dus ook Europa. DJ Snake en eh, Lil Jon, Turn Down For What? De plaat komt deze week binnen in de lijst op eh, nummer 33. Yes! deze week dus voor DJ Snake en Lil Jon Turn Down For What. Derde binnenkomer van deze week. Straks op nummer 29 de vierde en hoogste binnenkomer van deze week. Eerst kijken we nog even achterom. Onderaan de lijst in de tiende week Seth en Haley Williams Stay The Night. Nummer 39 is voor Traffy McCoy en Jason Mraz Rough Water. Sigma Nobody To Love nieuw binnen op 38. En 37 Pitbull, Kesha en Timber... Een van de snelste dalers, maar ook een van de langst genoteerde. 13 weken alweer. Nico en Vince, Am I Wrong? Nieuw binnen op 36. 35, Sam Smith, Stay With Me. 34, vier plaatswinst in de derde week de Common Limits, Calm After The Storm. 33 is er voor DJ Snake en Lil Jon, Turn Down For What, nieuw binnen dus. En U2 Ball stond vorige week nog op 16, deze week op 32. Met alles in de 11e week. Ook 11 weken voor Ello Blank, The Man, zakt het van 24 naar 31. Van 20 zakken naar 30 Beyoncé, Drunk in Love, ook 11 weken genoteerd. Nummer 29, de hoogste binnenkomer van deze week. De tweede single afkomstig van het album Seven Layers. Het album is van Dotan. De eerste single Fall die wekt al dusdanig hoge verwachting dat Home deze moet waarmaken. En dat lijkt ook wel te lukken ook.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 Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo, your booty like two plans. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, Ollie, you that don't. Tired of working at nine to five. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo, your booty like Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, shake it, girl. Just a little bit. of. your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do? Taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the B O double G again? Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, Shake it, shake it, girl. Just a little, little, little, Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Love make it Now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. Dirty To Miss. Dit wel er eentje die in dat eh, rijtje past van Jason Rulo en Wiggle.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 blijven van deze week. En hij heet Sam Smith Money on My Mind. 9 weken in de lijst en blijft zitten op 26. En voor op 27 Cash Cash Take Me Home. Nummer 25, twee plaatsen verliezen in de tiende week voor Ed Sheeran, I See Fire. En 24 is er voor David Guetta en Showtech. Single Bad ondertussen 5 weken in de lijst. Vorige week 27, deze week 24. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. Mando die dag na eh, Sunday Bloody Sunday wordt het tijd om die zaterdag eens toe te zingen. En dat deed hij dan met A Black Saturday. In de vierde week van 31 omhoog naar 23 Mando Diao. Dan gaan we richting het nieuws en daarna op weg naar de nummer 1 van Europa. Maar voor het zover is kijken we eerst maar eens achterom weer. Beyoncé, JC en Drunk in Love. 11 weken in de lijst zak het van 20 naar nummer 30. Dotan en Home komt nieuw binnen op 29. 28 zeven plaatsen winst voor Jason Derulo en Wiggle. Cash Cash Take Me Home in de vierde week omhoog van 32 naar 27. En een van de twee zittenblijvers vinden we op 26. Sam Smith, Money On My Mind. In de negende week blijft hij zitten. Ed Sheeran, I See Fire, 10 weken in de lijst, zakt twee plaatjes naar 25. David Guetta, Showtag en Bad, 5 weken in de lijst. 27 vorige week, 24 deze week. Manda Diao net dus met de Black Saturday. In de vierde week gaan zij omhoog van 31 naar 23. Shift Key en Touch staat ook vier weken in de lijst van 25 omhoog naar 22. Eh, en de nummer 21, eh, die is trouwens voor Shakira en Rihanna. Can't Remember to Forget You. Hier is dus de nummer 22, Shift Key en Touch. get a suit for night. You know I got a pretty young thing by my side.